wil dat de mogelijkheden van een rechtskabinet worden onderzocht. Hij heeft de fractieleiders van VVD, PVV en CDA gevraagd om gesprekken met elkaar te voeren over zo'n kabinet. Lubbers ziet ook kansen voor een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Volgens Lubbers is het niet reëel om te gaan praten over een middenkabinet van VVD, CDA en Partij van de Arbeid, voordat de rechtse variant degelijk is onderzocht. Een onafhankelijke commissie onderzoekt het handelen van de politie bij de verdwijning van Millie Boele in Dordrecht. Het lichaam van het meisje van 12 werd gevonden in de tuin van een buurman die bij de politie werkt. Hij zou het meisje hebben misbruikt en gewurgd. In het laatste telefoontje van Millie met haar moeder zei ze dat er een buurman voor de deur stond. Er kwam later kritiek op de politie omdat hij geen speurhond heeft ingezet en niet in een vroeg stadium alle buurmannen onder de loep heeft genomen. In Nijmegen zijn de eerste wandelaars van de Vierdaagse binnen. Ze worden feestelijk onthaald op de Via Gladiola. In totaal zijn er vanochtend 36.000 mensen gestart voor de laatste etappe. Tijdens deze editie van de Vierdaagse is er wetenschappelijk onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat lopers die in het verleden een hartinfarct hebben gehad... slecht luisteren naar de gezondheidsadviezen. Ze hadden duidelijk meer last van uitdrogingsverschijnselen dan andere groepen. Ouders die net een kind hebben gekregen vergeten geregeld om hun kind aan te melden bij de zorgverzekeraar. Daardoor raken jonge gezinnen in de problemen. Ze waren te laat met aanmelden en moesten de ziekenhuisrekeningen voor het kind zelf betalen. Volgens de wet moeten kinderen binnen vier maanden na de geboorte zijn aangemeld bij de zorgverzekeraar. Het weer vrijwel overal zonnig, maar vanuit het zuidwesten trekken enkele buien het land in. Die kunnen gepaard gaan met onweer. Temperatuur komt uit op rond 22 graden.